Jobboot met het NOS Journaal. Medewerkers van de openbaar vervoer de drie grote steden voeren de komende weken weer actie. Daarmee willen ze de coalitiepartijen en de PVV vragen om af te zien van de verplichte aanbesteding en 120 miljoen euro aan bezuinigingen. Ze vrezen dat de maatregelen leiden tot overvolle trams en bussen, lange wachttijden en meer onveiligheid in het openbaar vervoer. Halverwege februari werd om deze reden ook al actie gevoerd. De nieuwe acties beginnen volgende week donderdag in Amsterdam. Dinsdag de 12e wordt in Rotterdam actie gevoerd en woensdag de 20e in Den Haag. Op die dagen is er in die steden geen openbaar vervoer tussen de ochtend- en avondspits. In Japan wordt dit weekend een speciale zoekactie gehouden naar mensen die sinds de aardbeving en de tsunami van drie weken geleden worden vermist. In totaal worden zo'n 25.000 Japanse en Amerikaanse militairen en tientallen helikopters en schepen ingezet. De grote zoekactie heeft te maken met springvloed. De verwachting is dat er hierdoor veel lichamen zullen aanspoelen. Volgens de officiële cijfers worden er nog meer dan 16.000 mensen vermist na de tsunami. Meer dan 11.000 mensen zijn omgekomen. In het gebied van 30 kilometer rond de kerncentrale van Fukushima wordt niet gezocht. Dat is te gevaarlijk. Verschillende Britse media melden dat de afgelopen dagen een hoge Libische afgevaardigde in Londen is geweest voor geheim overleg. De krant The Guardian zegt dat kolonel Gaddafi een gezant heeft gestuurd om te overleggen over een manier waarop hij uit de crisis kan komen. De BBC zegt dat de gezant vooral te horen heeft gekregen dat Gaddafi weg moet. Eerder deze week dook de Libische minister van Buitenlandse Zaken Moussa Koussa op in Londen. Hij is overgelopen. Moussa Koussa was een vertrouweling van Gaddafi. En dan het weer. Het is zwaar bewolkt en verspreid over het land valt er af en toe wat regen.